Nederland verkeert nu nog in droogtefase 1. In die fase dreigt een watertekort. Als wordt besloten dat we naar fase 2 gaan, moeten maatregelen worden genomen. Zoals bijvoorbeeld een sproeiverbod of het dichthouden van de sluizen. De VS legt sancties op aan twee Turkse ministers vanwege de gevangenschap van een Amerikaanse dominee in Turkije. Volgens de Amerikanen hebben de twee een belangrijke rol gespeeld bij de arrestatie en opsluiting van Andrew Brunson. De sancties houden in dat hun bezittingen en vermogen in de VS worden bevroren. De dominee werd in 2016 in Turkije opgepakt voor onder meer betrokkenheid bij de mislukte staatsgreep in dat jaar. Hij zou banden hebben met de Gulen-beweging die volgens president Erdogan achter de koepoging zat. In de hoofdstad van Zimbabwe, Harare, is het nog altijd onrustig na het uitblijven van de uitslag van de presidentsverkiezingen. Bij confrontaties tussen de politie en demonstranten zijn drie doden gevallen, meldt de staatsomroep. Aanhangers van oppositieleider Chamisa vinden dat de stembusgang niet eerlijk is verlopen. Ook zijn ze kwaad dat de bekendmaking van de uitslag is uitgesteld tot morgen. Ajax heeft zich geplaatst voor de volgende ronde van de kwalificatie voor de Champions League. De Amsterdammers waren in Oostenrijk met 3-1 te sterk voor Sturm Graz. Vorige week had Ajax de thuiswedstrijd al met 2-0 gewonnen. Ajax moet nog twee rondes overleven om zich te plaatsen voor de Champions League. De volgende tegenstander is Standaard Luik.